Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Onze demissionair ministers zijn flink aan het solliciteren. En ook met succes, want alweer gaat er eentje weg. Ernst Kuipers van Volksgezondheid. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, wat gaat hij eigenlijk doen? Nou, daar is hij nog geheimzinnig over in zijn brief. Hij eh, deelt zojuist een brief eh, op eh, social media... Uh, waarin hij schrijft dat hij het kabinet voortijdig verlaat... omdat hij een functie heeft in het buitenland gaat vervullen... waaraan een bepaalde ingangstermijn is gekoppeld. Daarover kan hij helaas later pas duidelijkheid geven. Dus we moeten nog naar gissen wat hij gaat doen. Eerder vertrokken al twee andere D66-bewindspersonen. Oesloe stopte als staatssecretaris van Cultuur en Kaag als minister van Financiën. Flinke vertraging op het spoor richting het noorden. Tussen Zwolle en Meppel rijden minder treinen door een breukje in de rails. En treinen moeten daar dus een stuk minder hard overheen rijden. En nog de hele avond is er vertraging, zegt ProRail. We hebben ervoor gekozen om het herstel van nacht te laten plaatsvinden... zodat de meeste treinen op dit moment nog kunnen rijden. Eh, om het namelijk te repareren moeten beide sporen buiten dienst... Dus dat gaat gebeuren eh, eh, ja, als het treinverkeer, eh, dus vannacht als het treinverkeer niet, meer, niet meer rijdt. Morgen vroeg zouden die treinen tussen Zwolle en Meppel weer moeten rijden zoals normaal. De politie in Bos dacht gisteren in te vallen bij een hennepkwekerij in dat Brabantse dorp. Maar toen ze binnen stonden zagen ze een hele drugsapotheek. Met bergen kook, LSD, ecstasy, pure NDMA en ook nog veel meer andere drugs. En de man die in dat huis woont, die was niet thuis, maar was ergens anders en daar is hij opgepakt. De spullen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. En ijsbanen, ondergelopen weilanden, plassen en slootjes. Schaatsliefhebbers pakken wat ze pakken kunnen vandaag. De vrieskou zorgt voor natuurijs en dat is natuurlijk... Het is altijd fantastisch. En met dit weer, zonnetje erbij, lekker koud windje, fantastisch. Ja, dit is ultiem, toch? Het ijs is, eh, ziet eruit eh, uit als een spiegel. Dus, eh, en dan de zon erbij, geen wolkje aan de lucht. Dat is wintersport aan huis wat mij betreft. Zo gauw als het begint te vriezen, dan, dan, dan, dan komt er een, een kriebel los. Dan, dan, ja, dan moet je. Ja, en als je wil schaatsen, dan moet je het ook echt wel vandaag doen, weet deze Drentse boswachter. Ja, ze hebben over, over, morgen begint weer te dooien, dus dan, dan, dan is het gebeurd. Maar eh, ja, het is er nu en eh, het is nu genieten zolang het kan. Ja, heb ik nog het weer. Het is inderdaad prima schaatsweer overal rond het vriespunt. En vannacht koelt het af naar temperaturen tot min 7. Morgen begint met zon, maar later komt de bewolking aan. En het stopt dan met vriezen. Temperaturen van 1 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 Yeah, the soldiers. I know that the clubs are weapons of war. And I know that diamonds need money for this love. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart last night do 106.9 FM.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 Hij krijgt een nieuwe baan in het buitenland, laat hij weten op X. Eerder vandaag werd bekend dat Steven van Weyenberg is benoemd als nieuwe minister van Financiën. In die functie volgt hij Sigrid Kaag op, die is vertrokken naar de VN. Meerdere agenten uit dit Gelderse Hedel hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag tijdens de nieuwjaarsnacht. Ze werden bekogeld met zwaar vuurwerk. De ME moest verschillende keren hard optreden omdat mensen volgens de politie extreem geweld gebruikten. Maurits Hendricks vertrekt per 1 maart bij Ajax. Hendricks werd in de zomer van 22 aangesteld als directeur sport en had nog een contract. Volgens Hendricks is het besluit over zijn vertrek genomen in goed overleg met Ajax. Het weer komende avond en nacht vorst, morgen minder koud bij 1 tot 5 graden.